Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Informatie over brandincidenten met cv-ketels doorgeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De toezichthouder vordert de gegevens op grond van de wet bestuursrecht. RTL Nieuws had gemeld dat bij bepaalde cv-ketels een verhoogde kans bestaat op brand- en koolmonoxidevergiftiging. Nederlandse F-16's hebben een aanval uitgevoerd op de terreurorganisatie Islamitische Staat in Oost-Syrië, heeft het ministerie bekendgemaakt. Bij de vorige missie in IS-gebied kwam er kritiek op een gebrek aan openheid over de Nederlandse militaire acties. Sinds vorige week worden weer Nederlandse F-16's ingezet boven Oost-Syrië en Irak. Termat is weer bereikbaar. De afgelopen twee dagen was de wintersportplaats in Zwitserland ingesneeuwd. Aan het einde van de middag werd de treinverbinding weer in gebruik genomen. De afgelopen dagen waren alleen enkele toeristen per helikopter uit het dorp gehaald de twee mannen die gisteren in Breda van een balkon sprongen op de vlucht voor de politie worden verdacht van moord of doodslag en verboden wapenbezit. Ze zouden de dode die in de flat lag om het leven hebben gebracht. Die werd gevonden toen de politie het huis binnenviel omdat er vuurwapens zouden liggen. En New York klaagt vijf oliemaatschappijen aan omdat ze hebben bijgedragen aan de opwarming van het klimaat. De stad eist van Shell, BP, Chevron, Exxon, ExxonMobil en ConocoPhillips miljarden. Dat zijn de kosten die de stad maakt om zich te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zegt burgemeester de Blasio. Het weer. In de loop van de avond wordt het wat droger.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 just a drop of water in an endless sea.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 last forever 微信。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 what it is. matter how I'm Beverly Hills. dollar got too many girls. matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels.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 yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. I love drinks. La la la la. I love drinks. La la la la. Shimmy shimmy shimmy yeah, shimmy yeah. Drinks. La la la la. Drinks. Zärtlichkeiten